S'avonds werd ze gevonden. Alles was oké met haar. Gebeurde niet voor het eerst. In 2019 was ze ook zoek en bleek ze bij haar vader te zitten... die daar ook voor werd opgepakt omdat hij niet het ouderlijk gezag heeft. Of hij, de man, of hij ook de man is die nu is opgepakt wil de politie niet zeggen. Dat is hij. Twee van Rijthoven wint in straight sets van Nicolas Basilashvili. Wat een overtuigende overwinning zeg. Tim van Rijthoven zit bij de laatste 16 van Wimbledon. Hij won dus net in drie sets van een Georgische tennisser. Heineken roept biertjes terug. In de flesjes van 25 centiliter met een schroefdop kunnen glasschilvers zitten. Het gaat om flesjes die vanaf april zijn geproduceerd. Tegen nu.nl zegt de brouwer dat ze een klacht hadden gekregen van een klant... en de boel meteen hebben gecheckt. En kwamen ze erachter dat het glas inderdaad kon loslaten. Mensen die zulke flesjes in huis hebben kunnen ze terugbrengen naar de winkel. En het is koers. Over twee uurtjes dan begint de de Tour de France. Wel nog een stukje weg van Frankrijk. Dik duizend kilometer verderop begint hij met een tijdrit in Kopenhagen. De Denen zagen het helemaal zitten. Lekker met de snoet in de zon langs de kant. Maar nu komt er rot weer aan, weet collega Steven Dalebout. De vraag is eigenlijk alleen een beetje wanneer gaat het regenen. De tijdrit begint om 4 uur. Eh, de, de grote namen in het klassement, de favorieten voor de eindoverwinning... die hebben dat al een beetje voorzien. Die hebben zich allemaal ingeschreven aan het begin van de tijdrit. En er zitten ook een paar Nederlandse en Belgische favorieten bij. Wout van Aert natuurlijk is een grote kans hebben. En Mathieu van der Poel. Hij zal vandaag eh, starten in een speciaal tijdritpak. Dat ding kost ruim 3000 euro maar hij denkt er 5% sneller mee te zijn. Het weer, af en toe zon, op de meeste plekken droog, 19 tot 22 graden en morgen ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam.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 So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby. Ooh, baby, I am not your Casanova. I can let you go I need you, I want you Just stay right here with me Baby, I never knew love Till you came along Casanova I'm your Casanova yeah. Me and Romeo have never been friends Can't you see how much I really love you Gonna see through your time and time again is Me and Romeo have never been friends. Can't you see how much I really love you?